het NOS-journaal. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het parlement het bij een kabinetsformatie. De koningin zou geen rol meer moeten spelen bij de vorming van een regering. Het is een voorstel van GroenLinks, alleen de Christelijke Partij en de VVD zijn tegen. De Kamer kan al het voortouw nemen, maar dat gebeurde tot nu toe niet. Alleen als de politieke partijen er niet uitkomen, kan de koningin nog een rol spelen. De Franse justitie is een terreuronderzoek begonnen naar aanleiding van de schietpartij vanochtend in Toulouse. Justitie vermoedt dat er een verband is met twee schietpartijen afgelopen week waarbij drie militairen werden gedood. Volgens de politie is hetzelfde wapen gebruikt. In Toulouse werden vanochtend drie kinderen en een volwassene doodgeschoten. De dader vluchtte op een scooter, net als bij de andere schietpartijen. De hoofdverdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft te weinig bewijs. Sinds mei 2009 woedde er in het duingebied tientallen branden. De man heeft daarvoor verschillende keren vastgezeten, maar werd telkens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat er geen duinbranden zijn gesticht in de tijd dat de man vastzat, toont volgens het OM niet aan dat de verdachte ook de dader is. Een familie uit Sittard wordt verdacht van de moord op twee Irakezen in de zomer van 2009. Dat zou zijn gebeurd in Duitsland. Beide lijken zijn volgens het OM opgelost in een ton met zoutzuur, waarin dagelijks werd geroerd om het proces te versnellen. De vader en dochter van de familie zijn voortvluchtig, de moeder en twee zonen zitten vast. In Os heeft de politie een man aangehouden die veel te hard door de bebouwde kom reed. De politie zette de achtervolging in nadat de man door rood was gereden. Daarna liep de snelheid in het centrum van Os op tot 125 km per uur. De bestuurder zette zijn auto aan de kant en is daarna opgepakt. Zijn auto was niet verzekerd en niet gekeurd. Het weer nog. Vanavond helder, vannacht aan de grond op veel plekken lichte vorst. Morgen eerst mist, later zonnig en tussen de 10 en 13 graden. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam. Tussen Knoop het en Afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 naar Den Haag 4 kilometer tussen Knoop het en Delft-Zuid. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoop het Lunetten en Driebergen 4. A13 richting Rotterdam voor Knoop Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 4. A20 richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt Utrechtseplein 7 kilometer. En verderop 5 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht, Veemarkt en Beeldhoven 4. En vanuit Utrecht naar Breda 4 kilometer tussen Noordloos en de brug bij Gorkem. A28 Utrecht 13 Amersfoort tussen Zoestberg en Afritmaan 4. En op de N246 Beverwijk west Daar is de weg dicht in beide richtingen tussen Beverwijk en Assendelft-Zuid door een ernstig ongeluk.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 This is the aftermath of afternoons in the clover field where we once made love, then wandered home together, where the trees arched above, where we made our own weather, when branches were the sky. for ill, and I am only a passerby. We and the trees and the way, back from the fields of play, lasted as long as we could. No more walks in the woods. No More Walks in the Wood. En u weet ze beslist wel herkend, de Eagles. Prachtige close harmony zang van de Eagles. Don Henley, Glenn Frey, dat zijn de leadzangers van de Eagles. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekcarrière. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is beter bekend van de Eagles, hè? van hun laatst verschenen dubbelaar. is het zo, als je de cd's koopt van de Eagles, dan zijn het allemaal oude nummers. En met deze A Long Road Out of Eden brachten zij weer helemaal nieuwe muziek. Ze bliezen weer helemaal nieuw leven in hun muziek. Ik liep van de week door mijn favoriete platenzaak en zag daar een cd liggen met allemaal blues ballads. En toen dacht ik bij mezelf, eens even kijken. En natuurlijk kom je daar weer tegen. John Lee Hooker en how you been getting along. Hello, baby. Baby, how you been getting along? Baby, I come to see you, baby. Baby, but I'm a love affair. the last few weeks, baby. Baby, our love haven't been can stop playing out your mind, baby, now. Please see things little Johnny's way. If I catch you doing wrong, baby somebody bound to die. Baby, baby, baby, baby. Baby, you know somebody bound to die. Because I'm back home to stay now, baby. You can't run around no more. trainer, baby. Baby, sleeping, little Johnny's way. Strain up, strain up, strain up, baby. Baby, sleeping, little Johnny's wing. Cause I'm back home to stay now, baby. Baby, I ain't gone move. muziek van John Lee Hooker. Door hem zelf geschreven, door hem zelf geproduceerd. En de gitaar die u daar hoorde, dat is ook de gitaar van John Lee Hooker. Ja, ik liep daar door mijn favoriete platenzaak en was eigenlijk weer op zoek naar, eh, naar wat cd's. En ik dacht bij mezelf, ik ga eens even bij de verzamel cd's kijken. Toen ik daar aankwam, toen zag ik allemaal nieuwe hoesjes. Maar vaak wel met veelal dezelfde nummers daarop. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, wat heb je eraan om weer een verzamelcd te kopen? Waar weer 20 nummers op staan, waar je er al 15 van hebt. Ja, dat schiet niet op natuurlijk, hè?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 Prachtige uitvoering ook van, van die dame. Maar die moet ik weer eens even op gaan zoeken. Op diezelfde cd's kom je ook regelmatig deze twee tegen. Kate Bush en Peter Gabriel. Het is al van jaren geleden maar werkelijk onsterfelijk hè? prachtige stem, die diepe stem van Peter Gabriel en die kristalheldere stem van Kate Bush. En dat samen. we grew up strong. We were you Oh man. sing them one more time. It takes a worry man to sing a worry song. It takes a worry man to sing a worry song, my lord. It takes a worry man Deze drie heren op een rij, Van Morrison, Lonnie Dunnigan en Chris Barber. Zij waren live in Belfast tijdens de Skiffle Sessions. It Takes a Worried Man, zo noemden ze het, wat geschreven is door die Van Morrison. Prachtige cd geworden overigens hoor. En dit herkent u ook beslist van hè? Annie Lennox door haarzelf geschreven in 1992. Why? far 1992, 16 jaar oud. Ja, dat is bijna bejaard in de, in de muziek. Hè? De nummers die, die, die 10, 15 jaar geleden uitgebracht zijn, die, die hoor je bijna nooit meer op de radio. Of het moeten werkelijk van die liedjes zijn die onsterfelijk zijn, zoals die Why van die Annie Lennox. dat heb je ook met muziek van de Little River Band. Ik heb je daar de vorige keer al wat over verteld.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 Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief. Ik heb je lief heb je lief, wat moet ik zonder jou? zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vierjarige tijden lang. Voel het heel vaak als jij opstaat na een zomerse bui. Ik word al week bij je gedachten, jij die loopt in mijn lievelingsdraai. is mijn hand die jij plots vastpakt, als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets shows lang. Ik proef tijdens ons zoeken, of als je plotseling lacht. Ik zie het in Oude Leeuw met Ik heb je lief. Ik heb hem gehoord in, eh, in Rosso. Prachtig rustige nummers zong hij daar. Hij moest af en toe wel een beetje opgesmukt worden door eh, een andere zanger of zangeres. Omdat hij zelf eigenlijk alleen maar allemaal rustige nummers bracht. Maar dan eh, liet hij gewoon een andere zanger, zangeres opkomen die de zaak een beetje opzweepte. En dan was het allemaal weer helemaal in orde. U, u weet het van mij, hè? ik ben een balladeer. Ik hou van eh, prachtige liedjes, vooral als de liedjes ook nog eens een keer inhoud hebben. En dat heeft het liedje I'm a Survivor van deze dame, zeker van de dame Riba McIntyre, geschreven. geschreven door Shelby Kennedy. Let u eens op de tekst van die I'm a Survivor. I was born three months too early. The doctor gave me 30 days. But I must have had my mama's will and God's amazing grace. I guess I'll keep on living, even if this love's to die for. Cause your bags are packed and I ain't crying. You're walking out and I'm not trying to change your mind cause I I'm a survivor of eh, terwijl ik zal alles overleven wat op mijn pad komt, want ik ben als eh, kind ben ik eigenlijk te vroeg geboren. Daarna heb ik eh, allerlei ziektes gehad, dus ik weet hoe ik mezelf staande moet houden in deze wereld. Prachtige tekst hoor. Brooks and Dunn, kent u ze? Op woorden van Tommy Lee James. Samen weer met die Reba McIntyre. En zet u ook eens op deze tekst. If you see him, if you see her. If you see him, tell him I wish him well. How am I doing? Well, sometimes it's hard to tell. you want to mijn eh, platenkast zo een beetje aan het rondsnuffelen. Zo van, wat zal ik deze keer weer eens draaien? Ja, ik word hem wel geïnspireerd door liedjes die ik door de loop van de week hoor. Maar dan moet ik toch weer daar andere liedjes bij gaan zoeken. Kwam ik een cd tegen uit 2007. Eh, het Gala van het Nederlands Lied. nee, 2007 zei ik 2007. Het Gala van het Nederlands Lied. Maart 2001. Een ode aan Rob de Nijs. Liedjes gezongen door diverse artiesten onder begeleiding van het Metropoolorkest dirigent Dick Bakker. Nou ja, zo zijn er heel veel mensen die eh, de liedjes gezongen hebben van deze, deze Rob de Nijs. Uh, Boudewijn de Groot, Manuela Kemp, Margriet S. Huis, Freek de Jonge heeft daaraan meegedaan, Johan Verminnen, Frederik Spiecht en Rob de Nijs zelf, die werd natuurlijk ook geïnterviewd, hè? Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven droom. Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen Er is geen banger uit dan dat van mij Ik ben meteen echt op je uiterlijk gevallen Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen Er is geen banger uit dan dat van mij is voorbij van mijn hart. Dat van mij, bang bang hart. bang bang hart. Ik heb je liever dan mijn eigen lieve leven. Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij. Er is maar één ding waar ik echt niet in de hand Er is je bange hart, dat van mij. Stop Johan Verminnen. Hij had een sterk hart, oftewel een uh, banger hart. Maar daar was nog één artiest die ook een, eh, een optreden gaf. Eh, dit is allemaal opgenomen door, door de KRO. Een tv-uitzending van gemaakt, een radio-uitzending van gemaakt. Maar daar was ook een presentator van diezelfde KRO. Alle artiesten kregen een bijzonder applaus van Rob de Nijs. Maar deze zanger, die kreeg toch wel een staande ovaatje voor de uitvoering van Kleine Ster. Er is een kleine ster die lijkt op jou. Zijn ogen verder dan het blauwste blauw. Hij neemt mijn hand en raakt haar aan. maar spreekt een andere taal. Zijn leven is gepaard in dromen vol Wie kent de angst die hem gevangen houdt? Wie geeft zijn leven iets dat hij vertrouwt? Ik neem zijn hand als hij scheert naar mij. En zo al vechtend komt hij dichterbij. En als een boot die door de storm vliegt. Zo til ik hem omhoog. Uit den schuim. love. Terwijl deze zanger Ruud Hermans was de enige die van Rob de Nijs een staande ovatie kreeg.